Lotlewin met het NOS Journaal. De veroordeelde wapent via het Europees Hof voor de Rechten van de Mens... voorkomen dat hij gevangen wordt gezet. Kouwenhoven kreeg gisteren 19 jaar celstraf opgelegd... voor wapensmokkel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdadigen in Liberia. Kouwenhoven zegt nu dat hij te ziek is om vast te zitten. Nabestaanden van de slachtoffers van de MH17-ramp proberen al drie jaar de laatste bewegende beelden van hun dierbaren te zien. Maar het Openbaar Ministerie wil de camerabeelden niet vrijgeven. Dat zegt de stichting Vliegramp MH17 tegen RTL Nieuws. Het gaat om beelden van de bewakingscamera's op Schiphol voor het vertrek van de vlucht op 17 juli 2014. Volgens het OM kunnen de beelden niet zomaar vrijgegeven worden in verband met de privacy. Daarnaast zou het ondoenlijk zijn om op alle beelden te zoeken naar de slachtoffers. Het verzoek om de beelden vrij te geven ligt nu bij minister Blok. Tijdens de aanslag door de Taliban in Afghanistan gisteren waren drie Nederlandse militairen aanwezig op de getroffen legerbasis. Ze raakten niet gewond. Volgens het Afghaanse leger vielen bij deze aanslag ongeveer 50 doden en 70 gewonden. Volgens militaire bronnen heeft de aanslag zeker 140 levens geëist. De Nederlandse militairen hebben een medische achtergrond en hebben geholpen bij de verzorging van de slachtoffers. Een veerboot heeft ongeveer 60.000 liter stookolie verloren bij een ongeluk voor de Spaanse kust van het vakantieeiland Gran Canaria. De boot ramde tegen de pier nadat het stuurloos was geworden door een stroomstoring. Tien mensen raakten licht gewond door de botsing. De olievlek die het schip heeft achtergelaten is 3 kilometer lang en 400 meter breed. Een bestrijdingsteam probeert ervoor te zorgen dat de vlek zich niet verder uitbreidt. En dan het weer. Op de meeste plekken blijft het droog. De temperatuur daalt naar 1 tot 5 graden met in Limburg kans op voorstaande grond. Morgen wisselend bewolkt in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 9 tot 12 graden. Dit was het.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 Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het nou? Ja, goed. Nee, een beetje brak. Ja, nee, dat hoort erbij, hè? Ja. Nachtdienstjes.nl? Eh, ja, nachtdienstjes.nl. Nou, heerlijk. Hey, eh, dit uur eh, gaan we even schakelen met Tim. Kijken over de Formule 1. En misschien dat we aan de Nederlandse top 40 gaan komen. Maar dat weet ik niet zeker. Sowieso gaan we veel muziek draaien van de Europese top 40. En dat gaan we nou doen met de nummer 13 van deze week.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 En daarvoor de Chainsmokers aan de Coldplay en daarvoor uh, Bruno Mars. Na het, denk het volgende nummer of naar JP Cooper, moet ik even kijken. Gaan we contact opnemen met Tim Koemans, kijken hoe het staat met het Formule 1 van afgelopen weekend. Maar eerst de nummer 9, Lord. We ordered different drinks at the same bars. I know about what you did, and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. those great whites, they have big teeth. Oh, they bite you? That you said that you would always be in love but you're not in love no more. Did it frighten you how we kissed when we danced on the light of floor, on the light of floor? But I hear sounds in my mind, brand new sounds in my mind. different bedroom. I whisper things, the city sings them back to you. Well, those rumors, they have big teeth. Hope they bite you. Thought you said that you would always be in love, but you're not in love no more.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 but they were something lesser. Cause you love, love, love me, love me better. De nummer 6 van eh, deze week, eh, James Blunt met eh, Love Me Better. En ondertussen hebben we een uh, Astra-verbinding eh, kunnen leggen met eh, niemand minder dan onze... Uh, Race Radio, Pit Report. Onze Pit Reporter, dus zullen we maar zeggen. Onze enige echte Tim Koemans. Goedemiddag. Goedemiddag. Hé, hey, wat een goede Astra-verbinding hebben we, zeg. Wat zeg je nou? Wat een goede Astra-verbinding. Astra-verbinding? Ja, satellietverbinding. Oh, ja. <laughs> het schijnt te werken. ja, deze doet het. Top. <laughs> ja. Hey, eh, afgelopen weekend, eh, wat, wat, wat, was er allemaal aan handje <clears throat> Ja. Jeetje. Dus, eh, kijk, ik zeg altijd zelf, soms zit het mee, vaak zit het tegen. En dit was nou typisch zo'n weekend dat het allemaal een beetje tegen zat. op zich, het Bahrein, een circuit, daar werd gereden afgelopen weekend met de Formule 1. Ehm, voor de twaalfde keer al inmiddels geloof ik. Bahrein een circuit, wat normaal best wel de Red Bulls uh, ligt. Ehm, wel intussen op de achtergrond iemand flink dwars over het circuit zien gaan. um, bleek een Mole Experience dag eh, vandaag op het circuit. Ehm, ja, Bahrein, eh, een circuit wat ik zei, eh, ligt de Red Bulls aardig. veel downforce nodig, de, de afstelling van de auto is belangrijk. Ehm, wel met twee hele lange rechte stukken. Dus je zag dat de Red Bulls in sector 1 en 2 heel goed mee konden komen met de Ferraris en de Mercedes in zowel de vrije trainingen als de kwalificatie. Ehm, behalve in sector 3, daar liepen ze toch weer een beetje de schade op. Maar eigenlijk het verschil in rondetijden was minder groot dan de afgelopen twee wedstrijden. En dat bood toch perspectief. Wat ons betreft Max zelfs eh, eh, vrije training 3 bovenaan. Dus dat ging allemaal super netjes op zaterdagochtend. Eh, en vervolgens in de quali, ehm, ja, natuurlijk netjes doorgestoomd naar Q3. En ehm, vooraan, ja, en Hamilton hou je gewoon nog niet bij. Daar ging dan, en, en Bottas zat ook goed bij tijdens de kwalificaties. En Max die eh, in eerste instantie op geloof ik 5 of zes tiende zat op P5. Nou, dat, op P4 zelfs zat hij in eerste instantie. Kini had een slecht rondje. Ehm, en vervolgens wil hij zijn, dat zei hij zelf achteraf, zijn snelle ronde ingaan. En werd hij opgehouden door Felipe Massa. Ehm, waardoor je dus zoveel snelheid uit de auto moet halen dat alles meteen weer afkoelt. En je dus eigenlijk de piek in je band niet meer kunt halen. Dus die, die ene snelle ronde die je eruit moet persen. Er is natuurlijk ook geen tijd meer voor een recap op dat moment. Ehm, dat, dat betekent dat de auto van Max niet helemaal lekker op temperatuur was, zei hij zelf. Kon zijn tijd niet meer verbeteren en ze zakt daardoor uiteindelijk naar de zesde startpositie. Ehm, wat op zich geen groot drama is, maar hij zei zelf dat hij toch verder van voor had willen zitten. Eh, Ricciardo op P4 en Kimi dan op P5, dus dat gaf maar aan dat de Red Bulls er toch best aardig bij zaten. Dan de start van de wedstrijd. Max echt een eh, fantastische start pakt eh, direct Kimi aan op het rechte stuk al. Eh, kiest daarna een, een, goede lijn en verschalkt ook meteen Ricciardo in de eerste twee bochten. En wat er daarna gebeurt, eh, overigens Bottas, die uh, pole position trainde voor het eerst. leuk voor hem natuurlijk dat hij zich een beetje kan gaan mengen in het gevecht voorin. Ehm, al snel Vettel een goede start en ging daar uiteindelijk voorbij. Maar het leuke was dat de top 5 eigenlijk aan het touwtje bleef hangen. En dat noemen ze dan een DRS-train, zoals dat heet. Eh, de voorste heeft dus het voordeel van de schone lucht. En alles wat binnen een seconde erachter zit kan blijven hangen in de vuile lucht. Omdat ze met de DRS daar steeds weer naartoe rijden. Um, dus eigenlijk de volledige top 5 op Kimi na. Die, want die werd verschalkt door Massa bij de start. Die lag P7 en was eigenlijk snel de aansluiting kwijt. Uh, bleef bij elkaar hangen. En dat zag er leuk uit. Max, eh, Max zat daar heel netjes tussen. Zat achter Lewis Hamilton, die op dat moment P3 ligt. Um, en roept op een gegeven moment over de boordradio... jongens, ik ben sneller, we moeten wat gaan doen. Nou, dat was ook met Vettel aan de hand. Die lag op dat moment op P2 achter Bottas, die de leiding had gehouden. Um, en zowel bij Ferrari als Red Bull gingen de tactische mannen aan het werk. En haalden de jongens eh, eerder naar binnen. En dan hebben we het over Vettel en Verstappen. En dat noem je dan de undercut die je probeert te maken. Wat houdt het nou in? Ehm, jij beslist om een rondje eerder naar binnen te gaan. rekent het zo uit dat je in een gat terechtkomt in het veld daarachter. Want je zit nog vroeg in de race, dus het veld ligt nog vrij dicht bij elkaar. Ehm, en dan zorg je dat je met één super uber power lap die pitstraat uit, dus meteen de, baan op vol, vol, volle pond. Hoop je dat je zo'n marge kunt pakken dat je nadat als, als jouw eh, zeg maar tegenstander daarop reageert, ehm, die gaat natuurlijk een ronde later naar binnen, want die wil eh, niet dat jij sneller bent en er dan voorbij komt. Eh, dat je in dat ene rondje een marge opbouwt die zo groot is dat je er uiteindelijk voor zit na de pitstop van je tegenstander. Dat leek allemaal te werken, totdat er een safety car situatie eh, ontstond. Is maar heel even ontgaan waarom precies. Oh nee, dat was <laughs> eigenlijk heel simpel. Ehm, Max Verstappen crasht in die ronde eh, als hij de pitstraat uitkomt. Hoe kon je die vergeten? Ja, nee, dat, maar het feit was dat er daarvoor al iets gebeurde waardoor de safety car eigenlijk uitkwam. En op dat moment zagen we ook ineens dat Max in de muur stond. Eh, bij de Red Bull van hem eh, was er bij de achterremmen wat misgegaan. Eh, waardoor alle remdruk naar voren wordt verplaatst in een gescheiden remsysteem in zo'n auto. en dat houdt in dat je eigenlijk passagier bent in je eigen auto. Op het moment dat jij je remperaal aanraakt, blokkeert de hele boel en kun je helemaal niks meer. En dat zie je ook in de, de beelden bij Max. Hij, remt aan aan het eind van een lang rechtstuk en de auto schuift eigenlijk onbestuurbaar recht door de muur in. Geen harde klapper, zeg nog volgens mij raakte hij de muur heel zachtjes. Ehm, maar wel genoeg om eh, de Red Bull af te schrijven en in ieder geval niet meer te kunnen rijden. En het was zo dat Carlos Sainz eh, in de tussentijd ook een eh, ongelukje had met Lance Stroll. Waardoor er dus twee plekken op de baan van zijn hand was. En de wedstrijdleiding besloot om een safety car neer te zetten. En dat werkte in de hand van Vettel. Want de rest klapte daarmee meteen naar binnen toe. Ehm, maar de tijdwinst was reeds gemaakt door Vettel. En die hoefde niet meer, dus die kwam vooraan het veld te rijden. En als je dan bedenkt dat Max op dat moment vlak achter Vettel reed... en met vlak achter bedoel ik een seconde of twee... Eh, had Max dus op P2 gelegen als die eh, remmen niet waren eh, gestopt met werken. En de pace van de Red Bull was dusdanig goed op dat moment dat we daar met z'n allen een mooie verwachting van hadden. En dat was eigenlijk het weekend voor Red Bull. Ricciardo kon in de rest van de race de pace niet echt meer bijhouden. Vettel reed vooraan weg. Uh, Bottas en Hamilton een beetje onderling in de clinch. Van ja, wie gaat nou Vettel proberen binnen te engelen? Hamilton hoor je dan blaren over de radio dat Bottas niet bijhoudt. Nou, wat gebeurt er een rondje later? Bottas gaat aan de kant, weet je, dat soort dingen. En uiteindelijk eh, is dat ook eh, de uitslag geworden. Eh, Hamilton aan het eind van de race wel wat sneller dan Vettel. Vond het gat aardig dichten, maar de tijd was te kort. Het aantal rondjes was te kort. Vettel wint, Hamilton op P2, waardoor het vooraan lekker spannend blijft. Zeven puntjes verschil nu weer in het voordeel van Vettel. Uh, Bottas op 3, daar toch wel uh, serieus al wat punten achter. Ik geloof 30 punten al verschil met Vettel. Ehm, intussen is het Kimi Räikkönen op P4, vier puntjes achter Bottas. En Max en Ricciardo op 5 en 6. Ehm, dat is geen nieuws. Het is alleen jammer dat Red Bull dus nu al twee pitmop finishes achter de naam heeft staan. En daarmee al 50 punten achter staat in het constructeurskampioenschap. Ehm, dus dat is eigenlijk een beetje, ja, het is gewoon jammer. Het is jammer dat het er niet helemaal uitkomt. Helemaal op een baan waar het dan eigenlijk zou moeten kunnen lukken. Eh, en helemaal als je dan Max na een rondje of tien over de boordradio hoort schreeuwen van jongens, ik ben sneller, we moeten wat doen. Ja, dan ga je er toch voor zitten en dan is het echt vet balen dat die Red Bull ermee eh, uitscheidt. Maar dat, eh, dat kan gebeuren. Dus we gaan met eh, verse moed gaan we naar het eh, eerstvolgende raceweekend kijken. Dat is op Sochi in Rusland. Ja, dat is over zes dagen is dan de eerste vrije training. Yes. In Rusland inderdaad. En daar weer volledig nieuwe kansen voor Max Verstappen, onder andere in de F1. Yes, niet echt een baan voor de Red Bulls, maar we hebben met de Toro Rosso gezien dat Max daar toch redelijk uit de voeten komt. Dus ja, we zijn toch wel weer benieuwd. Nou Tim, hartstikke bedankt. Het is wel, de oh. laatste wedstrijd eh, van de Malaise, hebben wij begrepen. Want het is zo dat vanaf eh, Barcelona, en dat is race nummer 5 in het kampioenschap, dus dat is de, na Sochi is dat, eh, rijdt Red Bull voor het eerst met een volledige 2017 power unit, oftewel de motor. Ehm, dus dat zou al een verschil moeten maken. En dan vanaf Canada, dat is race 7, zouden ze met een volledig nieuwe, ja eigenlijk B-spec auto, en dat klinkt dan negatief, maar dat is in dit geval positief, eh, volledig vernieuwde auto met zowel nieuwe afstellingsmogelijkheden als eh, eh, een nieuwe downforce setup van de auto en een nieuwe motor. En dan, vanaf dat moment, heb ik goede hoop dat ze toch echt wel dicht bij elkaar komen. En dan zou het nog wel heel spannend kunnen gaan worden. Nou, dat is over uh, 20 dagen begint dan de race van Spanje. Maar eerst over zes dagen. Dus nog even met de oude motor doorkloten, om het zo maar te zeggen. Yes. Hey Tim, hartstikke bedankt. Volgende week... ja, dan hebben we weer de eerste en tweede vrije training, denk ik, gehad.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 Dat noemen we met eh, nummer 4 van eh, deze week. Die is in handen van de Rondé. It doesn't matter where we all go. It doesn't matter if the same road. It's naturally. you so pas eh, acht weken in de lijst staat. Op nummer 5 vonden we de Chainsmokers met eh, Paris. Die heb ik even eh, vanwege de tijd overgeslagen. En wij gaan naar de top 3 toe van deze week. Maar niet voordat ik de top 3 van vorige week aan je heb laten horen.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 Heerlijk. De nummer 3 van eh, deze week. Kaigo dus met Selena Gomez met It Ain't Me. Hey, snel door met de nummer 2 van deze week. Die is in handen van een mooie dame uit Amerika. Ik heb het over Katy Perry. deze Katy Perry met eh, Chain to the Rhythm. En het gaat maar door, het gaat maar door die Hans. Die had maar niet op mijn klep over Wipski. Kan er niks aan doen. Hij is snel door eh, met de nummer 1 van eh, deze week.